Kasper Meijer met het NOS-journaal. De mobiele eenheid moest afgelopen avond opnieuw in actie komen in Urk. Ondanks strenge maatregelen in het dorp waren er toch veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken. Volgens Omroep Flevoland is er onder meer gegooid met molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat. Een aantal jongeren is opgepakt. Het is het derde weekend op rij dat het onrustig is in het Flevolandse vissersdorp. Er komt toch geen rechtszaak over het referendum bij Forum voor Democratie... waarbij Thierry Baudet opnieuw tot partijleider werd gekozen. De voormalige fractieleiders van de partij in Overijssel en Utrecht... en een ex-kandidaat Kamerlid zeiden vrijdag een zaak aan te spannen. Volgens hen kon er geen goed referendum worden gehouden... omdat onder meer de ledenadministratie niet op orde was. Maar volgens het drietal is Forum voor Democratie inmiddels een lege huls geworden... en heeft een rechtszaak daarover geen zin meer. Na een telefoongesprek van ruim een uur tussen de Britse premier Johnson en Europees Commissievoorzitter von der Leyen is er nog steeds geen oplossing in de brexit-onderhandelingen. Komende dag praten de onderhandelaars Barnier en Frost weer verder. Voor 1 januari moet er een akkoord zijn. Als dat niet lukt komen er op veel producten heffingen. De Surinaamse president Santokki wil dat het Openbaar Ministerie uitspraken van oud-president Bouterse onderzoekt. Het gaat om uitspraken die Bouterse maandag deed op een bijeenkomst van zijn partij NDP. Hij zei toen dat het land onder de huidige regering 50 jaar wordt teruggeworpen in de tijd... en dat dit soort dingen alleen met wapens weggehaald kunnen worden. De regeringspartijen veroordeelden de uitspraken dinsdag al. Ze werden opruiend, contraproductief en polariserend genoemd. Het weer vannacht brede opklaringen. De minima liggen tussen de 0 en min 3 graden. Daarbij kan vooral in de noordelijke helft van het land mist ontstaan.